start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Nederland is niet blij met het besluit van Venezuela om de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao voor 72 uur te sluiten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken past het niet bij het streven naar een goede relatie met een buurland. De Venezolaanse president Maduro sloot de grens vrijdag. Volgens hem doen Aruba, Bonaire en Curaçao niets tegen de smokkel van goud, diamanten en voedsel uit Venezuela. Zo'n 60 deelnemers aan een survival run in Beltrum in de Achterhoek zijn onderkoeld geraakt. Ze konden zichzelf weer opwarmen in een sporthal. Aan de tocht doen mensen mee die over modderige terreinen lopen en door weilanden en door sloten gaan. Toen deelnemers onderkoeld raakten werd een wateronderdeel geschrapt. Bij de ingang van een metrostation in een voorstad van Stockholm is een voorwerp geëxplodeerd en daarbij is een man om het leven gekomen. Een vrouw raakte gewond. De politie heeft de omgeving van het metrostation afgezet en onderzoekt of er meer explosieven liggen. Om wat voor explosief het gaat is officieel nog niet bekend. Zweedse media spreken van een handgranaat. De Zweedse politie gaat niet uit van een terroristisch motief en zegt dat er nog geen verdachten in beeld zijn. De politie haalde het afgelopen jaar 130 Nederlandse kinderen uit misbruikssituaties nadat er kinderporno was gevonden. Het aantal meldingen over kinderporno die wordt geüpload en gedownload door Nederlanders blijft explosief stijgen, blijkt uit cijfers van de politie. Vorig jaar waren er 18.000 meldingen, het jaar ervoor 12.000. In de Australische stad Sydney is het zo heet dat op sommige plekken het asfalt smelt en de stroom uitvalt. Het is er de warmste dag in bijna 80 jaar, ruim 47 graden. Het ATP-tennistoernooi in Sydney is vanwege de warmte gestaakt. In de loop van morgen wordt het weer wat koeler. Dan het weer in Nederland, vooral in het zuidoosten van het land komt nog wat bewolking voor. Op andere plaatsen overwegend helder. Vanavond en vannacht vriest het licht. Het blijft flink waaien.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 Maybe they don't know where they're gonna stay on. allemaal fijne dagen en een voorspoedige.